5 uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan T. houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn... dat het net zich sluit rond de crimineel. Vorige week riep de politie vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar T. en zijn rechterhand Said R. Daarbij werd ook Dubai genoemd als mogelijke verblijfplaats. De twee zijn de hoofdverdachten in een groot liquidatieproces. Zwolle is de goedkoopste stad om op een terras een rondje te geven... blijkt het onderzoek van een horeca-adviesbureau. Twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé kost in Zwolle 21,88 euro. Ook Enschede, Breda en Almere zijn relatief goedkoop. Amsterdam is in het onderzoek veruit het duurst. Een rondje kost daar ruim 5 euro meer dan in Zwolle. Na Amsterdam volgen Den Haag, Haarlem en Den Bosch. Landelijk gezien stegen de prijzen gemiddeld met iets meer dan 3% ten opzichte van vorig jaar. Een paar hardloopschoenen van het merk Nike heeft op een veiling in New York bijna 400.000 euro opgebracht. En dat is een record. De zogenoemde Moon Shoe is ontworpen door een van de oprichters van Nike... in aanloop naar de Olympische Spelen van 1972... Hij werd geïnspireerd door het wafelijzer van zijn vrouw. De schoenen zijn gekocht door een Canadese zakenman. De Russische bokser Maxim Dadashev is drie dagen na een verloren wedstrijd in de VS overleden aan hersenletsel. Zijn trainer liet de wedstrijd vrijdag na elf ronden staken... omdat hij vond dat de bokser te veel klappen kreeg. Op weg naar de kleedkamer zakte Dadashev in elkaar. In het ziekenhuis werd hij nog geopereerd, maar dat mocht niet meer baten. Het weer. Het wordt vandaag erg warm met 32 graden op de Wadden tot 38 in het zuiden.